Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Frankrijk kampt met de eerste hittegolf van het jaar. Vakantiegangers in het midden en zuiden van het land moeten rekening houden met extreme hitte. Het kan op sommige plekken warmer worden dan 40 graden. Zelfs s'nachts kan het nog boven de 30 graden zijn. De sporters en supporters op de Olympische Spelen in Parijs... moeten vanaf morgen rekening houden met temperaturen van boven de 35 graden. De branden in het Canadese dorp Jasper zijn na een week onder controle. Een derde van de gebouwen in de populaire plaats is verwoest. Maar in de omliggende natuurgebieden woeden nog altijd fikse branden. Het is de grootste natuurbrand in 100 jaar daar. De brandweer van Mexico, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland helpen mee met blussen. Er vielen geen slachtoffers, maar naar verwachting duurt het nog maanden... voor het vuur gedoofd is in de omgeving van Jasper. Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk... heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld snel weer terug is, meldt Omroep West. De leden van de club in het Westland zijn op de hoogte gesteld. volgens de voorzitter is de club ondanks de diefstal niet in financiële nood. Kamala Harris heeft in één week tijd 200 eh, miljoen dollar opgehaald, vooral van nieuwe donateurs. Ook zijn er 170.000 nieuwe vrijwilligers aangetrokken... voor haar campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Vorige week zondag kondigde president Biden aan dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt. Hij schoof vicepresident Harris gelijk naar voren als kandidaat. Ze kreeg daarna al snel genoeg steun om volgende maand te worden gekozen op de Democratische Conventie. Het weer, vannacht koelt het af, nog tot een graad of 10 en er is kans op wat mist. De ochtend is, blijft droog. En vandaag wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden. Dinsdag wordt het nog wat warmer, dan wordt het 26 tot 30 graden.